uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Algerije is de jongste broer van oud-president Bouteflika opgepakt... samen met twee vroegere chefs van de veiligheidsdiensten. Dat melden lokale media. In Algerije werd de 61-jarige Said Bouteflika jarenlang... als de feitelijke machthebber gezien... sinds zijn broer gezondheid na een beroerte achteruit was gegaan. De regering heeft nog niet gereageerd op de arrestatie... maar een veiligheidsfunctionaris bevestigde de berichten. Bij gewelddadigheden tussen Palestijnse militanten en het Israëlische leger zijn zeker drie doden en verschillende gewonden gevallen. Volgens het Israëlische leger werden vanuit de Gazastrook zeker 200 raketten afgevuurd. Daarbij zou onder meer een 80-jarige vrouw zwaar gewond zijn geraakt. Israël reageerde met tientallen aanvallen op Gaza. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza-stad... kwamen daarbij onder meer een meisje van 14 maanden en haar moeder om het leven. De aanvallen volgen op het geweld van gisteren. Toen kwamen vier Palestijnen om het leven. De Amerikaanse president Trump heeft kritiek geuit op sociale media. Volgens hem worden daar conservatieve en rechtse publicisten gecensureerd. Trump reageert op een maatregel van Facebook... dat gisteren onder meer complotdenkers... en een eh, extreemrechtse activist van het platform verwijderde. Facebook zegt iedereen te bannen die zich bezighoudt met geweld en haat. In Frankrijk doen de gele hesjes mee aan de Europese verkiezingen. Drie gele hesjespartijen hebben zich officieel aangemeld. Twee worden geleid door demonstranten van het eerste uur. Voor de derde partij is het burgerreferendum het belangrijkste verkiezingspunt. Dat was ook een van de belangrijkste eisen van de gele hesjesbeweging. Volgens een recente peiling is slechts 2% van de Fransen van plan... om te stemmen op een van de gele hesjespartijen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar een graad of drie. Morgen afwisselen zon, wolken en buien. Het wordt dan maximaal 12 graden.